Clemens Peters met het NOS Journaal. In de Gazastrook is nog één Nederlander die weg wil. Israël laat hem om veiligheidsredenen niet vertrekken... zei minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer. Vier andere Nederlanders willen om familieredenen de Gazastrook niet verlaten, zei de minister. Veldkamp zegt druk op de Israëlische autoriteiten uit te oefenen... om Abed al-Attar uit Almere te laten gaan. Hij zit sinds het begin van de oorlog vast in Gaza. Hij was daar om een bruiloft bij te wonen. Binnenkort is er een rechtszaak in Jeruzalem om de 33-jarige man vrij te krijgen. De vrouw die vrijdag schreeuwend het Utrechtse hoofdbureau van politie binnendrong... wordt verdacht van bedreiging met een terroristisch misdrijf... en het doen van een valse bommelding. De verdachte is een 44-jarige vrouw uit Bunnik. De politie ontruimde het bureau en liet de explosieve opruimingsdienst onderzoek doen. Dat leverde niets verdachts op. De Britse prins Harry schikt mogelijk de rechtszaak die hij had aangespannen tegen mediamagnaat Rupert Murdoch. Beide partijen maakten dat duidelijk op de eerste dag van de rechtszaak. Die draait om de vraag of de bazen van mediabedrijf NGN wisten dat hun journalisten jarenlang prins Harry en andere prominenten afluisterden. De wolvin die gisteren in een schuur in het Gelderse Hengelo werd gevonden... was mogelijk aangereden. Gisterochtend meldde zich iemand die een wolf had aangereden... maar later was deze melder onvindbaar. De wolf is onderzocht en bleek een ongeveer vijfjarige wolvin... die nog geen jongen heeft gehad. Ze had geen verwondingen, dus is ze weer vrijgelaten in het bos. Het dodental van de brand in een skiresort in Turkije is opgelopen naar 76. De brand brak uit in een voornamelijk houten hotel in het noordwesten van Turkije. Tientallen mensen raakten gewond. Het was extra druk in het hotel vanwege vakantie van studenten. Het weer. Vannacht blijft het bewolkt met temperaturen rond het vriespunt. Morgen overdag wordt het weer grijs met in de loop van de dag vanuit het zuidwesten regen.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 Another Lonely One. I thought my searching was done when I found Art Garfunkel heeft eh, meerdere eh, solo-albums gemaakt. Met onder meer eh, het prachtige nummer Another Lonely One. En voor alle dames met die rode jurken aan. Dit nummer van Chris de Burg. Lady in Red. in het rood gekleed. Deze was speciaal voor u. En ik had uh, Chris Burg even opgebeld. Wil jij daar een liedje over zingen? Dat wilde hij wel. Nou, hartstikke mooi toch? Maar eh, Neil Diamond is ook altijd nog eh, in voor een mooi nummer voor u. Hoor. Tussen App Daar luistert u naar bij ZFM Zandvoort. Hello again, hello. Just called to say hello. I couldn't sleep at all tonight, and I know it's late, but I couldn't wait. Just called to let you know. I think about you every night when I'm here alone and you're there at home. there. I just need to hear. Hello, my friend, hello. It's good to meet you so. It's good. this way when I hear you say hello. Hello. Blijft een uh, prachtige stem. Neil Diamond met uh, Hello. Ja, eh, er komt een dag in het leven, luisteraars, dat je weer een beetje aan me denkt hoor. Eh, niet alleen bij tussen app en vloed, maar dat je gewoon denkt van Duifie, waar ben je nou? One day in your life komt dat moment, let maar op. <laughs> het zou wel mooi zijn als je alleen maar de naam van iemand hoeft te roepen... dat je dan eh, bezoek van hij of zij eh, krijgt. Hè? Zonder dat je daar verder voor, veel moeite voor hoeft. Je hoeft niet op Facebook te zoeken. Je hoeft niet eh, op Instagram of TikTok of weet ik het hoe al die sociale media groepen heten. Maar gewoon een naam roepen en dan staat ineens degene die je misschien jaren niet hebt gezien... staat ineens weer voor je deur. Zou dat kunnen eigenlijk? Ik denk het niet, hè? Ik denk niet dat ik, dat ik daar echt in geloof. Waar ik wel in geloof zijn Crosby, Stills en Nash. Four and twenty years ago I come into this life The son of a woman and a man who lived in strife He was tired and he wasn't into selling door to door. And he worked like the devil to be more. A different kind of poverty now upsets me so. Night after sleepless night, I walk the floor and I want to know why am I so alone? Where is my woman? Can I bring her home? Have I driven her away? Is she gone? sunrise and I'm driven to my bed. I see that it is empty and there's devils in my head. I embrace the many colored beast. I grow weary of the tall.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 Of ja, sommigen beleven het misschien wel op aarde hoor. Dat ze in een mooie villa wonen met een groot stuk land eromheen. Met tuin en eh, een boomgaard en een terras waar ze op kunnen zonnen. Met een enorm uitzicht over een baai met water en nou, alles wat mooi is ja, dan, dan leef je wel een beetje in het paradijs. Maar en nog een wijze les, luister Spreken is zilver, zwijgen is goud. talking is cheap. People follow like sheep. Even though there is nowhere to go. How could she tell? He deceived her. silence is golden, golden But my eyes still Harmony zang van The Tremolo Silence is Golden. welke belk mag ik een eh, paars lintje om, eh, omhangen? Goedenavond. Goedenavond, goedenavond, goedenavond. Welke belk kan ik een paars lintje omhangen? Een scarlet ribbon. <laughs> Welke bellen? Ja. Kan je er een prijs mee winnen of niet? Nou, dat is, eh, dat is misschien, misschien. Ik moet eerst eventjes de, de penningmeester bellen of die wat middelen... Ja, ja. Die moet wat middelen beschikbaar prijs, stellen. een prijs zou ik wel graag een keer een keertje met de boys mee willen doen eigenlijk. Oh, dat lijkt me heel gezellig, film. Ja. Kan, dat, kan je vrijdagochtend toevallig? Hé, hey, maar dat treft. Nou, dat is dan... En onderbreken, onderbreek onderbreken gewoon mijn zwangerschap eventjes. Dat vind ik helemaal niet erg. Oh, wanneer komt het kindje? Eh, nou ja, tussen, nu en derde kerstdag ongeveer. <laughs> Je weet het niet, hè? Nee, nee, nee. Dat is onberekenbaar, hè? Onberekenbaar. Oh, op uit. Nou ja, goedenavond, jongen, vanuit een Mister eh, Nederland. Ja, Amsterdam. Het blijft maar depri weer, hè? We hadden gisteren Blue Monday. Nou, het is niet depri. Eh, ja, ik weet, iedereen zegt, ja, het is depri, Blue Monday. En eh, ja, is, vandaag is het de Pink Thursday. Ja. De Tuesday. nou, ik vind er niks depris aan. Ik vind het, het heeft wel wat. Het heeft wel wat. Kijk, als het nou pekglad is. Ja. En ik zit met samengeknepen billetjes, hè, want die billetjes van mij die hebben kleine omvang natuurlijk. Ja. Eh, bij elkaar, stijf bij elkaar, dat ik me niet weg zal glijden. Dat is ook niet fijn. Dat is ook niet fijn, dat klopt. Dat klopt. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> dus ja, nou ja... Eh, wat kan jij dat toch dus poëtisch eh, vertellen? Ik vind het wel meevallen eigenlijk. Wat zeg jij? Ik zeg, wat kan jij dat toch poëtisch vertellen allemaal? Ja, Hè, poëzie zo moeilijk die op alles rijpen zeg ik maar. Hè? <laughs> Jij hebt ook nog thuis je Poes die album, toch? Uh, ja, maar die plaatjes die leggen eruit, joh. Dat, ach, eh, ach, wat vervelend. Nou, daar moeten we het vrijdag maar eens over hebben. Hebben we nog gasten vrijdag, Willem? Uh, ja, eh, er zijn wel gasten, alleen ja, dat ligt bij, eh, dat ligt, eh, bij Gerry, die ah. kennis. Ehm, Oké. Morgen gaat de flyer erop, morgenavond. Dus de luisteraar die denken van, hé, hey, ik heb geen flyer gezien, zal er geen uitzending zijn? natuurlijk wel. Zeker weten. Dus morgenavond hangt de flyer er en eh, ik hoop dat we er heel veel reacties op krijgen. En, ja. En je weet wat het beleid, is, hè? ZFM First. Ik weet niet of je mijn flyer hebt gezien. CFM nee. First, CFM First. En we gaan het eh, de, de, de golden year of ZFM gaan we tegemoet. En, en, en eh, de, borders die, de borders die gaan dicht voor slechte muziek. wordt alleen maar goede muziek. Ja, maar dat doen we toch alleen maar? Ja, al dus Trump. <laughs> nee, al dus Duifie. <laughs> ja, ja, ja, ja. Over Trump wil ik niks horen. Hè? Nee, dat oh, ook wel, hè? Nou, zie je wel, zie je wel. Ik dacht het wel, ik dacht dat wel. Ja, nee, nee, nee, nee, nee. Daar ga ik, eh, daar ga ik, daar ga ik geen zendtijd aan spenderen. Nee. Moeten we niet doen, nee. Nee, ik vind, ik vind dan voor Amerika vind ik het, eh, vind ik het al... Eh, vind ik het al erg zat. En, eh, ja, en, ja. en al die programma's in Nederland... al die favoriete luisteraar in, in, in, Irving, in Texas... Ja. Die, die wel eens luistert. Nou, ik hoop dat je nu ook luistert. En dat je weet wie je steunt. Zo. Mooi gezegd, toch? Ja, dat heel mooi gezegd. Ja. En al die Nederlandse talkshows... Barlaat en Eva. En, en, en, eh, Eva, Eva, Eva Jinek. Daar heb ik er helemaal geen tijd voor, die flauwekul. Nee, maar luister, die hebben allemaal over hetzelfde onderwerp hebben ze het eigenlijk. Hè? Allemaal over Trump en wat hij gaat van plan is. En, oh, over, over, de economie en over het klimaat waar hij zich uit eh, terug heeft getrokken. Ja. Het gaat allemaal... Ja, je kan eigenlijk, als je één talkshow hebt gezien, kan je de rest overslaan. Het is allemaal hetzelfde. Ja, maar weet je wat het is? Eh, ze hebben het niet over, over die Duitse, of over die Duitse bij mij, hoor. Over die duivenoverlast in, eh, in, in eh, wat is het, Saudi Saoedi, die kant op? Ik heb geen idee. Dat heb ik niet oh, meegekregen. Ik Koer, die stad In Ja, <laughs> ja. Oké, nou dat wist ik niet. Ja, nee, dat is, maar dan moet jij toch weten. Dat is allemaal familie wat je zit. hè? Ja. Maar goed. Maar eh, ik zit de tijd weer lekker vol eh, te praten. Dat is helemaal niet leuk, want jij hebt nog 75, kijk, 8 minuten. Nee, ik heb nog 5 minuten 49 op mijn klokje. Dus, dus... Oh jee, dus, dus eh, ja. Dan, ja, dan, dan, mag je zelf een plaats voor draaien. Dan moet je weer opzoeken en dan red je allemaal weer niet natuurlijk. En, druk, druk, druk, druk, druk. Dat ga ik niet meer redden, denk ik. ik ga toch eventjes even inbreken. ik kon het toch niet laten. En, nou, helemaal gezellig. Ja. Ik ben nieuwsgierig wat er allemaal vrijdag op stal staat. Op wat? Op stal. Oh, ik heb geen idee. Ik neem gewoon mijn muziek mee. Ja, helemaal goed, jongen. Nou, dan, zit, dan zitten we helemaal goed. Dan zitten we gebakken. Tuurlijk. Ja. Wij zitten gebakken. hey, Wim, eh, bedankt voor het bellen, jongen. Dankjewel. Groeten alle luisteraars. Van Vlaringen tot een snits. Kom ja. helemaal goed. Helemaal goed. hey, hoi. Oké. Okay. Doei. Hoi, hoi. drive on a downtown street. Motorbike ride in the midday heat. The dust that hung from the desert skies, run though we'd run, it still burned our eyes.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 Als jij denkt hoe je weet hoe je mij lief moet hebben... If you think uh, you know how to love me... was natuurlijk Smokey en de zanger was Chris Norman. Ja, luisteraars, ik, eh, ik kijk op mijn klok. Ja, eh, het is niet anders ik moet eh, afscheid van u gaan nemen. We gaan er met een instrumentaaltje uit. Ik dank voor eh, het luisteren natuurlijk naar eh, Tussen App en Vloed. En ik dank de dames Annemiek, Vos en Petra Dillema voor hun verzoekjes. Ik hoop dat ik een goede keuze heb gemaakt wat betreft het repertoire van vanavond. Ik ben er morgenochtend weer met Duifzaag de Week door. Ik heb de handzaag alweer klaar liggen. Dan gaan we weer vrolijke muziek draaien. We gaan uh, cabaret draaien, steeds op het halve uur. Dus eh, het wordt weer gezellig, hoop ik. Nou, ik ga er vanuit. Ga lekker slapen straks. Ik hoop dat u een heerlijke nachtrust heeft. En eh, als u moet werken morgen, uh, u moet vroeg op. De mist blijft nog een tijdje hangen, dus eh, rij voorzichtig.